Hulpdiensten zijn nog steeds bezig om de ravage op te ruimen in de zwaar getroffen gebieden. Bewoners die daar zijn achtergebleven hebben vooral voedsel nodig, zegt deze agent. De dringendheid nu is eten en drinken want voor eh, voor mensen die in provincie gebleven zijn, om het even de categorie van persoon, eh, eten en drinken blijft wel het belangrijkste punt. Ook komen veel Belgen vanuit heel het land helpen om de rommel in de rampgebieden op te ruimen. We zijn hier toegekomen deze morgen en die man zijn huis was helemaal leeg. Maar de tuin die was volgestroomd, er lag vol modder en, en, vol balken en glas en rotzooi. Bij de overstromingen in België zijn minstens 31 mensen omgekomen. Het RIVM is voorzichtig optimistisch over de coronacijfers... want die zijn niet meer zo geëxplodeerd als vorige week. We zien heel duidelijk het effect eh, van, eh, van de weer aangetrokken maatregelen... want we zien nu veel minder besmettingen die gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld horeca en feesten en evenementen. Het gaat nu vooral fout bij bezoek thuis. In het ziekenhuis liggen wel wat meer mensen met corona. Dat getal loopt meestal een beetje achter bij de besmettingen. 400 zijn het er nu in totaal. De man van 21 moet een half jaar de cel in... omdat hij in januari een GGD-teststraat in Urk in brand stak. Met een andere jongen stak hij een mondkapje in brand. Dat gooide ze in een prullenbak bij de teststraat. En die ging daarna in vlammen op. Die andere jongen is 16. Hij moet zeven weken naar een jeugdgevangenis en kreeg een taakstraf. En het team van Max Verstappen, Red Bull, laat een advocaat kijken naar de botsing met Lewis Hamilton. Afgelopen weekend klapten de twee op elkaar. Max Verstappen eindigde met een klap in de bandenstapel en kon niet verder. Hamilton won uiteindelijk. Volgens Red Bull had de Brit geschorst moeten worden vanwege zijn gevaarlijke inhaalactie. Het weer blijft nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen zonnig en ietsje warmer. Dan worden 22 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam tussen Badhoevedorp en knooppunt de Nieuwe Meer kom je in 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. Het heeft te maken met een ongeluk op de A10 Zuid, de buitenring. Tussen Osdorp en Amsterdam Buitenvelden 3 kilometer file met een half uur oponthoud. Door het ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. En 10 minuten vertraging heb je als je over de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar rijdt.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 Tritt was in de jaren 90 een dominante hitmaker, maar is op de achtergrond geraakt. Na 14 jaar laat hij plotseling weer van zich horen met het album Set in Stone, waarop They Don't Make Him Like That No More is terug te vinden. hundred horses raging under the hood. That 67 Chevy sounded so damn good. Come Friday night, I take her out on the town. Turning all the heads and burning it down. 300,000 miles on that dashboard. Song they don't make them like that no more. craziest thing this country boy ever seen. An Oklahoma cutie and a rodeo queen. Every cowboy there would try to steal her heart. She was put together like a work of art. When she looked my way, I nearly hit the floor. Hawks, they don't make 'em like that no more. Smoke in a Bar was de eerste single en ook Way Down in Georgia behoort tot de betere songs op het album van Travis Tritt. Daddies were daddies and mamas were saints. What preachers were preaching, you could take could smoke in a bar. Trucks took a beating, the working man too. You could turn on the six o'clock and get the whole truth. A seatbelt was a backup for mama's right arm when the world turned slower and you could smoke in a little bit too far from when the world turns slower and you could smoke in a bar. Neighbors came by and talked on the porch. We all said goodnight and never locked the front door leaving downtown, you could still see the stars when the world turned slower and you could smoke in a bar. legend's to be found. Baptized in the fire, can't kill the desire when you're standing on sacred ground. southern song. Way down in Georgia. I've been a lot of places, seen a lot of faces where people really turn me on. When it comes down to it. Dit is het favoriete album van de maand. Martha Field's stem en liedjes zijn intiem en toch krachtig. Ze nemen je mee op een twangy rit door een reeks van country, blues, folk en bluegrass. Aangestuurd door een extreem getalenteerde band. Haar nieuwste album het South Magazine en Leveda's Lounge mogen ze wat mij betreft op single uitbrengen. and roll. Prayer for a Sparrow is een van de mooiste nummers die ik heb gehoord dit jaar van de Canadese formatie The Hello Darlings. is coming. It's a prayer for the sparrow tonight. I'm gonna pray for that sparrow Live Fast, Love Hard, Die Young was Fern Youngs eerste nummer 1 hit en zijn vijfde opeenvolgende top 10 hit. De song stond in 1955 drie weken op de eerste plaats. De original van deze week. sluit Eric Church zijn Heart and Soul CD-trilogie af. Hij start met de blues folksong Rock and Roll Found Me, een song die herkenbare trekjes van een autobiografie heeft. I was a skinny little white kid, wrong side of the just a boulder on a shoulder in a cul-de-sac. Crossroads met de act van de maand. Nashville heeft me nooit gewild, geeft Gustafsson vrijelijk toe nadat hij slechts 30 seconden bezig is met zijn 21ste album. En voegt er even snel aan toe, ik heb Nashville nooit gewild. In plaats van een trog vol bitter brouwsel af te leveren... zingt Gustafsson met trots over het stoffige pad... dat hij heeft gekozen om zijn eigen weg te gaan. Achter de naam Gustafsson gaat Wiley en de Wild West schuil. Nashville Never Wanted Me. Well, I'm a rogue, I'm a relic, sprouted from the head of Zeus. Just give me a banged up old guitar and brother, turn me loose. I sing my song for the working folks out on the northern plains, 2,000 miles from Nashville, and that's where I remain. Nashville never wanted me. Nashville never wanted me. I never wanted Nashville. Nashville never wanted me. Well, the golden days of Nashville, they're all but dead and gone. Back in 1957, well, them boys could write a song. But, the well, it done got poisoned by the suits on Music Row. They sold their soul to the devil, trying to turn them records gold. Nashville never wanted me. Nashville never wanted me. I never wanted Nashville. Nashville never wanted me. Oh! <gasps> face on the cover of a Billboard magazine. Never had 10,000 screaming fans, never lived that rock and roll dream. Never owned a Prevo bus, never toured the world in style. When I hit the road, it's a Chevy van and I pay for every mile. Nashville never wanted me. Nashville never wanted me. Rachel never wanted me, no sir. says the first shall be the last, and the last shall be the first curse can be a blessing, and a blessing be a curse. But life is full of these mysteries, they make no sense to me. But I never wanted Nashville, and Nashville never wanted me. Nashville never wanted me. Nashville never wanted me. I never wanted Nashville. Nashville never wanted me. Nashville never wanted me. Nashville never wanted me. I never wanted Nashville. Nashville never wanted me. Songwriter, zanger, reiziger, troubadour. De roeping die ik beantwoordde. Het leven dat ik koos. De manier waarop ik mijn weg baan. Aldus Walt Wilkins. My Friends staat op zijn nieuwe album. you screwed up bad. I hope you've got someone who doesn't mind seeing you like that. Someone to hug you and love you and keep you in the game. And I hope someday you get to do the same. Because we all get down in the weeds sometimes. We take the weight whole world on our own. Thank you, friends. Made in Holland. Dit is mijn 1500e aflevering van Crossroads en het is allemaal begonnen bij een klein lokaal station in Bergambacht. Inmiddels is het groter gegroeid en het tv-team kwam met het plan om ook een tv-aflevering van die 1500 e aflevering te maken. Sandra van Rijs met Back Where I Just Started From. Ook COD is van de partij. Zij brengen Gone For Good, maar nu eerst Tipjaar met de door hen zelf geschreven Go On To Get Lucky. Nogmaals dank aan deze acts dat ze mee hebben gewerkt aan deze geslaagde tv-aflevering. fine without you here. things would change for the good. Now it's been two weeks. Yeah, I miss you. Tell me, are you gone? Are you gone for good? I've been crying for you And the pain inside proves my love is true What good does that do if I can't have you? I want was going. Every single day, another try. Still so many back roads to discover. That is why you and I can say goodbye. time in any style. No goodbye, no goodbye, no goodbye, no goodbye, no goodbye, no goodbye. Dit was het blokje Country uit eigen land. Blues Stay Away From Me is een cover in de uitvoering van Jeannie Kendall en Carl Acuff Jr., die ook samen regelmatig op tour zijn. Geboren met folk- en countrymuziek in haar bloed... komt ze uit de heuvels van Oost-Kentucky en West-Virginia. Martha Fields met de titelsong Headed South... van haar juist verschenen album. screw see dawn's early light. Bad wind is blowing. doe ik dit allemaal voor? Het is de liefde voor de muziek en de Don Miller Band kan dat nog beter verwoorden dan ik. Zometeen nog een uur country. Certain most of my wives. Music is the reason I'm still alive. Cause in my heart is a song and melody. Words sometimes like magic roll out of me like an old friend with good advice. For the love of music, I've lived my life. For the love of music, I've lived my life. I love what I do, and I'll do it all night. And if I die tomorrow, I'll be a happy man. Cause I know that the good Lord loved a five-piece band. I'm just another hillbilly from Tennessee, riding up and down the highway, chasing a dream, singing choruses, verses, and lines. For the love of music, I've lived my good time. I gotta be there tonight. The show starts at nine. I'd love it when the crowd is right. For the love of music, I'll live my life. For the love of music, I've lived my life. I love what I do, and I'll do it all night if I die tomorrow, I'll be a happy man. Cause I know that the good Lord loved a music man. I'm just another hillbilly from Tennessee. Running up and down the highway, chasing his dream.